Uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. De grote brand in een opslagloods in Hamburg is volgens de Duitse brandweer onder controle. Er wordt nog wel geblust en dat is best een flinke klus, zegt correspondent Wouter Zwart. Er zijn zo'n 200 brandweermensen ingezet. Eh, die dragen ook allemaal uh, speciale persluchtmaskers natuurlijk uit, uit voorzorg. Eh, er zijn 140 mensen in de directe omgeving al geëvacueerd. Eerst gold er een waarschuwing in het gebied voor extreem gevaar. En dat woordje extreem is er nu vanaf gehaald omdat er geen verhoogde waarden zijn gemeten in de lucht. Omwonenden krijgen nog wel het advies om ramen en deuren dicht te houden. Bij een lawine in de Franse Alpen zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De lawine gebeurde rond 12 uur vanmiddag in de buurt van de Mont Blanc, vlakbij de grens met Italië. En het reddingswerk is nog in volle gang. PEC Zwolle is niet blij met een groep fans die afgelopen vrijdag hebben gereld na de wedstrijd tegen FC Eindhoven. De PEC fans zouden daar buiten het stadion een paar tieners hebben mishandeld. De club noemt dat gedrag ontoelaatbaar en de politie onderzoekt de zaak. Volgens de supportersvereniging van PEC ligt het verhaal anders. Zij zeggen dat er alleen een kort opstootje was. En nog een klein weekje wachten en dan is het zover. Dan gaat de droom van Damien van 14 in vervulling optreden samen met Mart Hoogkamer. Ik denk dat ik zelf al kippenvel krijg voor zoveel mensen. En dan uh, ja, lopen we op het podium uh, samen met Mart. En hoe dat dan klinkt? Je krijgt me niet kapot. In Ahoy is wel leuk om een feestnummer te doen, maar dan kan je niet echt jezelf, hoe noem je dat, laten zien of zo. En samen met hem dan dat liedje zingen, ja, dat is vet. Hoogkamer nodigde Damien uit in het SBS-programma Stars En komende zaterdag gaat het gebeuren in Ahoy. Ik ga zwemmen in in dilemma. Heb ik nog het weer voor je.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 In this club fucking deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me just trying to get you in my room and see that big body. This one, this one I seen, seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans? a star, you are, eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your size? Goddamn, you got me beat bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest groove. I'm trying to slide behind it when you throw it round, so I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, tryna make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce Throw your hands up and your bounce, bounce. I don't back down when I'm pressing you. Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to popping like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to popping on a handstand. Get em. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, oh bada Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Baby me, I'm just trying to get you in my room and see that big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body. Mommy, shake it like you care for me.